Kees Groot met het NOS-journaal. Het geneesmiddel Orkambi tegen thai-slijmziekte wordt toch opgenomen in het basispakket. Demissionair minister Schippers zegt dat ze afspraken heeft kunnen maken met de fabrikant. Die vroeg aanvankelijk 170.000 euro per patiënt. Schippers noemde dat toen onaanvaardbaar hoog, waardoor de onderhandelingen stuk liepen. De prijs die nu is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. In Nederland hebben zo'n 750 mensen met thai-slijmziekte baat bij Orkambi. Het OM heeft een boete geëist van 200.000 euro tegen een kunstmestgroothandel in Waalwijk. Bij het bedrijf kwamen in 2014 twee mensen om het leven toen een muur van betonblokken omviel. Volgens de inspectie was het niet veilig in het bedrijf. Het beton was aangetast en omdat er te veel kunstmest tegen de muur stond opgeslagen is die waarschijnlijk bezweken. Het OM wil dat de directeur van de groothandel in Waalwijk een taakstraf krijgt. Een snelweg in Duitsland is urenlang dicht geweest nadat ruim 30.000 bierflesjes op het wegdek waren beland. Het bier viel uit een vrachtwagen waarvan het dekzeil was opengescheurd. De politie denkt dat een vrouw in een personenauto te dicht langs de vrachtwagen reed. Toen ze de vrachtwagen raakte kwam het zeil los en vielen zo'n 1500 kratten bier op het asfalt. De hulpdiensten zijn tot in de middag bezig geweest om de snelweg bij Frankfurt begaanbaar te krijgen. FC Utrecht, Herenveen en FC Groningen zijn uitgeschakeld in het bekertoernooi. Utrecht verloor uit van VVV Venlo met 3-1. Herenveen werd door Willem II uitgeschakeld. Het werd in Tilburg 2-1. Groningen verloor uit bij Rode JC met 3-1. En Heracles schakelde met enige moeite de amateurs van Hoek uit met 3-1. Ajax won eenvoudig met 4-1 van stadsgenoot De Dijk. Het weer, lokaal nog wat lichte regen. Vannacht koelt het in het noorden af tot onder de 10 graden en daar kan een mistbank ontstaan. In de rest van het land blijft het vannacht zachter.